Kees Groot met het NOS-journaal. Het Thaise leger gedeeld aan ruim 2500 burgers. Het is volgens de BBC de bedoeling dat vrijwilligers de strijd aangaan met opstandelingen in het zuiden van Thailand. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat door de wapens het conflict alleen maar zal oplaaien. De laatste tijd zijn er hevige gevechten in delen van Thailand waar veel moslims wonen. Maandag kwamen daarbij nog twee mensen om het leven. Het OM eist drie jaar cel tegen Syriëganger Maher Ha. Volgens het OM heeft hij in Syrië meegedaan aan de gewapende strijd. Tegen zijn vrouw, die mensen zou hebben geronseld voor de jihad, is vier jaar gevangenisstraf geëist. De vrouw heeft volgens het OM zeker zes mensen geronseld. Van hen zouden er een paar daadwerkelijk naar Syrië zijn gegaan. De koekfabriek van Verkade krijgt een Turkse eigenaar. Het Britse moederbedrijf United Biscuits komt in handen van Yildiz Holding. Door de overname wordt Yildiz de derde koekjesmaker ter wereld. Het is onbekend hoeveel de Turken betalen voor de overname. Bij de Verkadefabriek in Zaandam werken ongeveer 550 mensen. Voor hen heeft de overname geen gevolgen. Minister Blok voor Wonen vindt het onaanvaardbaar dat er nog steeds mensen overlijden door koolmonoxidevergiftiging. Gisteren werd bekend dat cv-ketels geregeld niet goed worden aangesloten, doordat installateurs niet vakbekwaam zijn. Daardoor zouden jaarlijks 10 mensen omkomen en 100 mensen een vergiftiging oplopen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt in het voorjaar met voorstellen. Daarna beslist Blok of hij eisen gaat stellen aan installateurs. De compensatieregeling voor gedupeerde DSB-klanten geldt voor alle klanten die ermee instemmen. Dat heeft het Amsterdamse gerechtshof beslist. In een tussenvonnis in mei had het hof nog bepaald dat de regeling voor sommige klanten tekortschoot. Die is nu op een aantal punten aangepast. DSB ging in 2009 failliet. Het weer, meest bewolkt met in het oosten af en toe wat motregen en aan zee kan een enkele bui vallen en ook af en toe de zon doorbreken. Het wordt 11 graden.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 若是你的。 with one light on and one run. I know you're up when I get home with one small step upon the stair. I know your look when I get there if you want.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 to war while you're already in one Cause it's people like you that need to get 106.9 ZFN me.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

Józef Swastyka